Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Omdat de invoering van het nieuwe pinnen wordt in Nederland nog steeds op grote schaal geskimd. Dat meldt het tv-programma Zembla. Skimmers nemen het geld op buiten Europa... waar nog de fraudegevoelige magneetstrip wordt gebruikt... in plaats van de chip op de pinpas. Vooral onbemande tankstations zijn het doelwit van skimmers. Banken die de betaalpas buiten Europa blokkeren... hebben nauwelijks nog te maken met skimmers. De Duitse bondskanselier Merkel verwacht niet dat de EU-leiders vandaag op de EU-top in Brussel een akkoord bereiken over de meerjarenbegroting. Ze zei vannacht dat er waarschijnlijk een tweede top nodig is. De standpunten liggen volgens haar nog veel te ver uiteen. De eerste dag van de top leverde weinig concreets op. De vergadering begon gisteravond pas om 11 uur en was binnen anderhalf uur afgelopen. Nederlanders verbruikten vorig jaar iets minder stroom. In de jaren daarvoor steeg het verbruik of bleef het gelijk. Dat blijkt uit een rapport van de brancheorganisaties in de energiesector. Het stroomverbruik daalde vorig jaar licht doordat kapotte apparaten werden vervangen door zuinigere modellen. Het verbruik van gas daalt al jaren, de afgelopen 10 jaar met bijna 20 procent. Dat komt doordat woningen beter zijn geïsoleerd en verwarmingsketels efficiënter worden. In Laren is oud-omroepster Hanny Lips overleden. Ze presenteerde in de jaren 50 en 60 tv-programma's voor de KRO... als opvolgster van Mies Bouwman. Hanny Lips werd vooral bekend door de presentatie van kinderprogramma's... als Dappere Dodo en Hocus Pocus, dat kan ik ook. In 1958 presenteerde ze het Eurovisie Songfestival. Ze zwaaide op tv naar haar kijkers en dat werd haar handelsmerk. Hanny Lips is 88 jaar geworden. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag wordt het in het westen langzaam droger. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 8 graden. Ook morgen bewolkt, af en toe regen en opnieuw een graad of 8.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 de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag-Malieveld 3. A15 Rotterdam richting Europoort voor rotterdam sjaarloos 5 kilometer. A20 richting Gouda voor knooppunt de Bresseplein 4 op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Knoop Eemnes en Utrecht Veemarkt 14 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Verkeer vanuit Almere naar Utrecht kan beter omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. Op de N3 Dordrecht richting Papendrecht staat voor de aansluiting met de A15 2 kilometer na de aanrijding.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 Eh, mijn naam is David Habig, eh, nog steeds. En eh, ja, we, gaan, we zijn begonnen met um, Jones natuurlijk. met het nummer I've Been Thinking About You. En we zijn een beetje rustig, rustige nummers aan het draaien. Want ik ben een beetje, moet een beetje afkoelen van een week hard werken. Ehm, we gaan verder met... Een lekkere voorbereiding weer. Uh, eh, Billy Holiday met One For My Baby. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you all know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I got the routine, so drop another nickel. machine. I'm feeling so bad. I wish you'd make the music dreamy and sad. Could tell you a lie, but you've got make it cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. This torch that I found must be drowned. Oh, it soon might explode. Make it no. simply gotta listen to me until it didn't mind my bending your ear. This torch that I found must be drowned, or it soon lies. Ja, dat was... God, ben ik het weer kwijt. Uh, nou ja, in ieder geval, we gaan nu verder met ehm, Nat King Cole. Met eh, Exactly Like You. het nummer hiervoor was natuurlijk van Jimmy McGriff. The Worm heette het. Eh, ik was het even kwijt. Het ligt, hier inmiddels helemaal bezaaid met allemaal cd's. Dus eh, het is even zoeken af en toe. We gaan verder met Jim, Tom Lyson en JC, uh, eh, Stacy Kant met Jardin Diver. Je voudrais du soleil vert des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère yeux ouverts. Ehm, jullie hebben het waarschijnlijk wel al gehoord. Ehm, ehm, Passenger. Passenger is de, eigenlijk de nieuwe hit eh, vanuit eh, Australië, heb ik begrepen. Eh, het is een Engelse zanger. Maar hij heeft, in Australië is hij zijn carrière begonnen. hij, heeft een aantal, hij heeft nu een heel groot nummer. En daarmee staat hij ook in de top 40. En dat is door Giel twee, drie weken geleden geïntroduceerd. En dat is eigenlijk gelijk een mega, mega hit geworden. Ehm, echter heb ik hier nu een ander nummer van. The Wrong Direction heet het. Het is een, het is een heel grappig, eh, grappig nummer. En het is, ja, het is een beetje jazzy. En ik, hoop dat ik, eh, eh, dat ik het gewoon kan draaien hier. <laughs> The Passenger met The Wrong Direction. started, we hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet say the oldie again. it gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger or work. The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt. You build your heart of plastic, you're cynical and sarcastic, and end up in the corner on your own love to feel love, but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction. Oh. getting your hopes up when all you're ever getting is choked up when you're coked up and can't remember the reason why I broke up. You call her in the morning when you're coming down and falling like an old man on the side of the road when you're apart, you don't wanna mingle. When you're together, you wanna be single. Ever the chase to taste the kiss of bliss that made your heart tingle. How much greener the grass is with those rose tinted glasses. But the butterflies, they flutter by and leave us on our asses. Cause I love to feel love, but I can't stand the rejection. I hide behind my job as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection seems I've been running in the wrong direction. There's fish in the sea for me to make a selection. I'd jump in if it wasn't for my ear infection. Cause all I wanna do is try to make a connection. It seems I've been running in the wrong direction. Oh. oh, oh. running in the wrong direction. Every time we say goodbye, I die a little. change from major to minor every time. possessing something sweet. Now, it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. don't mean a thing. All you got to do is sing. no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said, don't mean a thing, and all you got to do is sing like la la la la la la la Now it makes no difference if it's sweet or hot. Just to give that rhythm everything you've got. Oh, don't mean a thing, boy, if it ain't got a, that a swinger. Take it from me. Ja, het is al eh, vrij druk richting het strand als ik het zo zie. Ik zie een hoop mensen eh, voorbij lopen. Om 12 uur komt hij aan natuurlijk, eh, de Zint. Ehm, we hebben zojuist geluisterd naar uh, Nat King Cole. Oh, dat zijn we zingen. we hebben zojuist geluisterd naar Nat King Cole. Die had u nog van mij te goed met Exactly Like You. Ehm, we gaan verder met eh, het nummer eh, I'm Grown Accustomed to Your Face van Cassandra Wilson. Eh, ik vond het wel een toepasselijk nummer voor een Sinterklaasochtend als deze. het is natuurlijk, ja, de kinderen moeten een beetje wennen aan het gezicht allemaal. De eerste keer is het een beetje schrikken, denk ik, met Sinterklaas. Of ze vinden het gewoon heel erg spannend. Maar op een gegeven moment kijken ze er wel echt naar uit natuurlijk. Ehm, Cassandra Wilson dus. accustomed to his face. I've gotten used to hear him say Good morning every day His joys, his woes, his highs, his lows Our second nature to me My God. we gaan het tempo dus een beetje opvoeren. Een beetje meer energie in de muziek. Eh, dan staan we zo direct te swingen zodra de, als de Sint aankomt varen. Eh, dit was Ben Lankel met Soul Man. Eh, nee, die hebben daarvoor gedraaid. Dit was José González met Faraway. Um, ehm, en we gaan ook weer verder met Paolo Nutini. Met Jenny Don't Be Hasty. want you to get I want you to get together. CFM Jazz zit er alweer bijna op. Eh, het is eh, twee minuten voor 12 uur. 12 uur komt de Sint aan bij eh, het Juttersmuseum. Dicht bij, dicht, bij, de rotonde. Eigenlijk waar die altijd aankomt. ik heb al heel veel mensen dus voorbij zien lopen richting de Sint. en ik ga dus zo direct ook heen. we sluiten dus af met... we sluiten CFM Jazz af.